12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Wemeldingen in Zeeland heeft een houten paal van een vangrail... zich dwars door een auto geboord... nadat een automobilist er tegenaan was gebotst. Volgens lokale media zijn de bestuurder en twee inzittenden gewond geraakt. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg... en klapte tegen de vangrail. De brandweer heeft de houten vangrail afgezaagd om de auto los te krijgen... waarna de inzittenden werden bevrijd. Zeven kinderen zijn gisteravond gewond geraakt toen op een kermis in Engeland een enorme opblaasbare glijbaan instortte. Dat melden Engelse media. De gewonden zouden er ernstig aan toe zijn. De glijbaan, die in een park in het plaatsje Woking stond, vlakbij Londen, stortte in tijdens een vuurwerkshow. Ambulancepersoneel heeft de kinderen ter plekke behandeld, waarna ze naar ziekenhuizen zijn gebracht. De Amerikaanse nieuwszender CNN weigert een campagnefilmpje van president Trump uit te zenden. Volgens CNN is het spotje racistisch. In het filmpje is een Mexicaanse man te zien... die is veroordeeld voor de moord op twee politieagenten. Daarbij wordt gezegd dat illegale immigranten zoals hij... de regels aan hun laars lappen. De zoon van president Trump reageert op Twitter. Hij zegt dat CNN alleen nepnieuws uitzendt... en het niet over echte bedreigingen heeft. Het dodental door het noodweer in Italië is opgelopen tot 17. Vandaag overleden twee mensen die eerder deze week waren getroffen door de bliksem. De natuur in Italië heeft het zwaar te verduren gehad. Naar schatting 14 miljoen bomen zijn omgewaaid... of door aardverschuivingen meegesleurd. Dat gebeurde vooral in het noorden van het land. Deskundigen denken dat het wel 100 jaar kan duren... voordat de natuur hersteld is. En dan voetbal. In de Eredivisie heeft Ajax gisteravond met 2-0 thuis gewonnen van Willem II. AZ de Graafschap eindigde in 1-0. En dan het weer. Vannacht is het vrijwel onbewolkt. Wel wordt het koud. Op sommige plaatsen gaat het licht vriezen.